Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf nu kunnen ook jongeren van onder de 18 een coronaprikafspraak maken. Als je geboren bent in 2004 mag je naar coronatest.nl. Andere tieners van 12 jaar en ouder zijn de komende dagen aan de beurt. Het was lang onduidelijk of ook minderjarigen gevaccineerd zouden worden. Eergisteren hakte het demissionaire kabinet de knoop door. En vanaf toen zijn ze op Schiermonnikoog, Ameland en Terschelling meteen aan de slag gegaan. De meeste jongeren hebben daar hun eerste prik al gehad. De Amerikaanse regering laat voorlopig geen mensen meer executeren. President Biden wil uitzoeken of de doodstraf wel eerlijk en menselijk kan worden uitgevoerd. Dat is een behoorlijke switch na het beleid van Donald Trump. Die liet in zijn laatste half jaar 13 mensen ter dood brengen. Meer dan elke andere president de afgelopen eeuw. De komende tijd doet Amerika onderzoek naar een nieuwe executiemethode... die minder pijnlijk moet zijn dan de drie injecties die veroordeelden tot nu toe kregen. Biden heeft tijdens zijn campagne gezegd dat hij helemaal tegen de doodstraf is. Het UMC Utrecht werkt aan een coronamedicijn. Dat moet ervoor zorgen dat je sneller herstelt... en dat je na een besmetting niet meer zo ziek wordt dat je naar het ziekenhuis moet. Deze onderzoeker legt uit hoe het werkt. Het is een volledig nieuw middel, ook een nieuwe klasse van geneesmiddelen. Het zijn hele kleine moleculen die eh, als het ware de plek gaan bezetten op de cel waar normaal het virus eh, de cel binnenkomt. En op die manier eh, is de gedachte dat het virus zich niet verder in het lichaam kan verspreiden als het daar eenmaal is. Er wordt nu volop onderzoek gedaan naar of het medicijn veilig is. In november weten we waarschijnlijk meer. En het is voor sommige TikTokkers best even proppen, je verhaal of je dansje in één minuut. En daarom kun je over een paar weken langere filmpjes opnemen van max drie minuten. Zo krijgen makers meer vrijheid en kan je ook lekker de tijd nemen voor bijvoorbeeld een kookvideo of een make-up filmpje. Het weer op veel plaatsen blijft het droog en het wordt een graad of 21. Dit weekend kan het 26 graden worden, maar dan kan het wel weer af en toe regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat nog altijd file op de A10, de ring van Amsterdam bij Durgerdam. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd en is de rechte rijstrook dicht. Vanaf Amsterdam Rivierenbuurt is de vertraging 10 minuten.